Levi van Eck met het NOS-journaal. Een jury in Californië heeft Bill Cosby schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een minderjarige in 1975. Het gaat om een civiele zaak die al acht jaar liep. Het slachtoffer krijgt 500.000 dollar voor de emotionele schade die ze opliep. Ze vertelde dat ze destijds door Cosby op de Playboy Mansion was uitgenodigd... en dat ze daar als 16-jarige werd gedwongen tot seksuele handelingen. Cosby heeft altijd ontkend. De uitspraak volgt een klein jaar nadat Cosby vrijkwam uit de gevangenis. Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben verklaard... hoe ze door oud-president Trump onder druk zijn gezet na zijn verkiezingsnederlaag. Dat deden ze op een hoorzitting over de kapitoolbestorming. Zo zette Trump in Georgia de belangrijkste verkiezingsfunctionaris onder druk... om 11.780 stemmen te vinden, zodat hij alsnog van Biden zou winnen. Toen dat onmogelijk bleek, volgden bedreigingen. Estland heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen... omdat een Russische helikopter het luchtruim van Estland zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurde volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken op 18 juni. Estland beschouwt dit als een zeer ernstig en betreurenswaardig incident, zegt het ministerie. Ook heeft Estland Moskou opgeroepen te stoppen met het intimideren van buurlanden. Litouwen deed dat eerder ook al. Het kabinet werkt aan plannen om de bijstandsregels minder streng te maken. Mensen in de bijstand moeten bijvoorbeeld cadeautjes of een gift kunnen ontvangen... of wat kunnen bijverdienen, zonder dat ze meteen worden gekort. Dat schrijft minister Schouten aan de Kamer. Ze wil de komende tijd uitwerken hoe de regels kunnen worden versoepeld... en er meer menselijke maat in komt. Ruim 400.000 mensen ontvangen bijstand.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 Que no te dañe tu noche muy linda pa' que llores por un feo. Que no te dañe tu noche de teteo. Bótalo si no cumple con su empleo. Dile que él no te manda ni que fuera un. Si él se descuida, yo te robo, robo, robo, robo, robo, robo. Si te tira, yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. A las seis yo te recojo. Los aros me combinan con los ojos yo te recojo. Los aros me combinan con los zorros Yo quiero comerte, mami, me antojo. Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te alojo. Pa' conseguir todo lo que tú tienes, mami, tú te has jodido. Y cuando subas tu foto en Calvin, que no se haga el dolido. Pa' dormir mal contigo, prefiere morirse frío, pa' saltarse cosas. Prefiere saltar al vacío, déjala vivir. Que hasta su volver, tú no eres un Casio. <laughs> Bienvenidos al, al bloque cerebro. la blow. John el Diver, yo Ricky Music. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa?